Ook moeten olietankers vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. President Trump dreigt met een gevangenisstraf voor de journalist die vrijdag als eerste meldde dat twee Amerikaanse militairen werden vermist in Iran. Volgens Trump zijn daarmee de levens van die twee en die van de militairen die naar hen op zoek gingen op het spel gezet, omdat ook de Iraniërs gingen zoeken. De journalist moet van Trump zijn of haar bronnen vrijgeven. De Eerste Kamer wil dat het kabinet de plannen intrekt om de AOW-leeftijd te verhogen. GroenLinks-PVDA zal hierover een motie indienen die een ruime meerderheid lijkt te hebben. In de Tweede Kamer was er in februari ook kritiek... en toen beloofde het kabinet een verzachting van de maatregelen... maar de Eerste Kamer wil het plan helemaal van tafel hebben. De oppositieleider van Taiwan brengt deze week een omstreden bezoek aan de Chinese president Xi. Ze zegt dat ze betere betrekkingen met China wil. In Taiwan wordt dat gezien als te grote steun voor de regering in Peking... die vindt dat Taiwan bij China hoort. De Artemis-astronauten hebben vlak bij de maan het lange afstandsrecord voor ruimtevaarders gebroken. Ze braken het oude record van de Apollo 13 op ruim 400.000 kilometer van de aarde. De capsule vliegt nu achter de maan langs. ADO Den Haag wordt vrijwel zeker kampioen in de eerste divisie. De koploper won met 4-0 van FC Eindhoven en de nummer 2, Cambuur, speelde gelijk tegen FC Dordrecht. ADO heeft nu een voorsprong van 9 punten.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 <laughs> 19. today more than 700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts.